6.9, straks meer. 4FM. 3 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Voorden schrapt de geplande herdenking van Duitsers op 4 mei. Aanvankelijk wilde de organisatie het mogelijk maken... om na de reguliere herdenking via de graven van Duitse militairen... de begraafplaats te verlaten. Maar de gemeente is nu bang dat een aangekondigde demonstratie... van antifascisten uit de hand loopt... De burgemeester zegt dat de kritiek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei geen rol speelde bij het besluit. Voormalig BBC-medewerker Stuart Hall heeft voor de rechtbank 14 gevallen van misbruik van jonge meisjes bekend in de periode tussen 1967 en 1985. Zijn jongste slachtoffer was 9 jaar. Buiten de rechtszaal zei de advocaat van de 83-jarige Brit dat zijn cliënt zich tegenover de slachtoffers verontschuldigt. Hal presenteerde voor de BBC het programma It's a Knockout... en hij was voetbalcommentator voor de radio. In eerste instantie had hij de beschuldigingen nog afgedaan als kwaadaardig en harteloos. Net als gisteren staan er op de Dam in Amsterdam lange rijen voor de Nieuwe Kerk. De wachttijd is ongeveer twee uur. Vandaag is de laatste dag dat mensen de kerk kunnen zien zoals hij was versierd voor de inhuldiging. Gisteren bezochten zo'n 7200 mensen de kerk. Nutricia heeft de productie van babymelk verdubbeld. Sinds begin dit jaar is de vraag naar babymelk in Nederlandse supermarkten en drogisterijen enorm gestegen. Dat komt doordat veel Chinezen in ons land Nutrilon kopen en de pakken opsturen naar China. Sinds het melamineschandaal daar in 2008 hebben Chinezen weinig vertrouwen in de babymelk die daar wordt gemaakt. Het weer, in het zuidwesten soms regen, in de rest van het land vrijwel droog... Vanmiddag breekt de zon door en wordt het 13 tot 19 graden.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 En in de 23e jaargang is het tijd voor aflevering 18. Vandaag 3 mei in 2013. In de lijst 22 stijgers, 2 zittenblijvers, 14 dalers en 2 nieuw binnenkomers. Twee platen hebben deze week ook niet gehaald. Dat zijn The Script met Six Degrees of Separation en Emily Sandé en Clown. Beide stonden trouwens 16 weken in de lijst. De snelste stijger Robin Tick, T.I. en Pharrell. Blurred Lines gaat 11 plaatsen omhoog. De snelste daler die zakt 11 plaatsen. Die is van uh, Duke Dumont en Need You 100%. Langsgenoteerde plaat, net als vorige week nog in handen van Rihanna en Mickey Echo, Stay. Dat is alweer 18 weken in de lijst. Zakt wel een stukje van 30 naar 38. Dus net niet helemaal onderaan, want onderaan staat eh, Ed Sheeran. Give Me Love. 14 weken in de lijst zakt het van 37 naar 40. Bruno Mars, When I Was Your Man, stond ook, staat ook 14 weken in de lijst. En zakt van 33 naar 39. 38 is er dus voor Rihanna, Mickey Eco. En Stay, 18 weken in de lijst, zakt het van 30 naar 38.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 say me glad say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Gal, them a bubble and a wine, so me glad say me in ya. Thomas Wesley Pence, een Amerikaanse DJ, producer, rapper, songwriter en tot voor kort was hij ook nog eens leraar. We kennen hem natuurlijk beter onder de naam van Major Lazer. Want als major Lazer scoorde hij vorig jaar een dikke top 40 hit met de track Get Free. En groot kans dat we hem binnenkort weer gaan terugzien in de Nederlandse top 40. Want deze track is namelijk een hele vette track geworden. Watch out for this. En bij het maken van de track kreeg hij wel wat hulp van Jamaicaanse dancehall-artiest eh, Bussy Signol. En ook de Amsterdamse DJ's de Flexis en F6 Green. En zo zit er dus ook een Nederlands tintje aan deze plaat vorige week kwam deze binnen. Memories Back Then. T.I. Kendrick, Lambert, B.O. Chris Steptons. Een hele waslijst dus met name. In de tweede week gaan ze omhoog van 39 naar 36. Meant a long time ago. I knew a bad bitch, but she was kinda slow. Still gave it up when it's a few of us. She let me finger fuck her on the school bus. We used to Cut school with her, run train. She wanna hang with us, we want one thing. Jet penetrating that throat, dog. She choke on it like smoke, dog. But whenever I fuck up my re up, in the dice game, I go see her. She'll give me enough to buy quarter ounce, then blow a blunt of that reefer. She used to buy a nigga new sneaker, pay the bill on my beeper, just so she could pay me. for the 69, and I know it's time to go freak her. Then one day I just asked her. Why you always getting ass up? I mean, damn, me mean, hoe get paid, all you do is get laid. This shit don't add up. She say, till all I wanna do is feel love. Even if I know it ain't real love. Even if I know a nigga only finna hit it, then never call back, I still fuck. And that fucked up, cause she so trill. I need some, she go still. When the trap hot and police ride, nigga, get where we go chill. For about four years, she held dope in my four pound till it go down. I remember shouting, she stayed down. I won't say her name, cause she married now. She would always turn heads when she fall through. She would always make moves how boss do. And she never gave any nigga time of day. But she the chick all the niggas try to talk to. But when it came to me, she had a thing for me. When we kicked it, she roll up the weed for me. And we both cut glass posts up in the cut, steady watching just to see if the police coming. We got close over time, her and I. Right around the time that I first got signed. Come to think about it, I was about 17. I ain't even have a license, couldn't even drive. I was going back and forth with each flight. Another show after show each night. She became so suspicious of these other bitches. She go through my phone and we fight. Talk about torn between the two. Wasn't really much more that we could do. Wasn't really much space for us, but she stayed down with every tour she see me do. But I guess one night I had a few. Huh. One night I had a few. Yeah, this little chick that caught my eye. I told her hurry up, meet me at the room. And no, I didn't have a contraceptive. With my common sense neglected. And two months later, next thing I know, I got a text that said I'm pregnant. And you can almost bet she kept it. And that's the reason why you left me. On top of all that, it wasn't even mine. I went and got paternity tested. Damn. with them big old thighs after school. Uh-huh. J305, I gave me high five when I said I'm in high pursuit. You said I won't ride until Kendrick drive a new Monte Carlo that cruise. Uh-huh. And that shot my pride. I tried to improv, but no freestyle, I never do. You're looking for the nigga with the tallest fetty. You're overlooking every nigga that ain't quite ready to make it rain on you like I'm about to break a levee. Hold up. That pussy petty, yeah, yo nail did, yo head did, yo cell phone is selfish. Shit, only got numbers that come with a hummer. Her new prima donna, I smelt it. Tried to make you mine. Tried to make some time, but I ain't got the time or the patience to stop and wait in line. Her dreams hopes, Versace. Uh-huh. She fought for Armani. Only deal with rich niggas. Fuck you and Mick Romney. I'm grown now. I'm on my own now. I'm poppin'. Change my phone now when I get home now. I got options. Fast forward. Wait, is that you? Uh-huh. With them big old thighs after school? Uh-huh. And yo, three kids and three baby daddies and card note that's overdue. I know. de nieuwe single van Lana Del Rey, Jong en Beautiful. In de tweede week gaat zij omhoog van 36 naar 34. En Kim Jong-un die eh, drijft met een atoombom op de wereld en eh, niemand ligt daar wakker van. Dat een paar honderd kilometer zuidelijker de nieuwe zingen van Psy wordt gelanceerd... dat bezorgt menig aardbewoner echt slapeloze nachten. Dan wel de opwinding, dan wel de ergernis aan dit uh, amuzikale ensemble... Een week lang hebben mensen op eh, onzichtbare paarden rondgehoppeld... terwijl de beats van de gundam Style om de oren sloegen. Anderhalf miljard views later arriveert de nieuwste hypeplaat uit Zuid-Korea. De Gentleman. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Psy voor een tweede maal in zal slagen de wereld op zijn kop te zetten. Gentleman is echter wel een uh, genadeloze elektroknijter die het live vanzelfsprekend erg goed zal gaan doen. ook deze plaat is eh, volledig in het Koreaans met de uitzondering van vijf tenenkrommend slecht het Engels uitgesproken te worden. En of eh, Gentleman dan net zo'n grote hit wordt, dat hangt natuurlijk af van de videoclip die erbij gaat komen. komen De hype gevoelens van dit element, zoals een uh, excentriek dansje wat erin zit. Nou, ik heb de clip gezien, hij is inderdaad in een eh, apart dansje heeft hij erbij verzonnen. En de vraag blijft natuurlijk, wordt dit net zo'n grote hit als de Gangnam Style? We beginnen eerst in ieder geval voor Psy, want hij komt binnen in de lijst van Europa. En hij eh, doet dat gewoon op eh, nummertje 33. Dan komt hij dus nieuw binnen met zijn Gentleman. 자리해 있잖아 말이야 이 사람으로 말씀드리자면 말이야 용기 패기 똘끼 멋쟁이 말 I'm a motherfucker gentleman. I'm a, I, am a, a, I'm a motherfucker gentleman. stato fatto gentleman Amo Amo Amo Fatto fatto gentleman a motherfucker gentleman. I'm a, I'm a, I'm a, I'm a motherfucker gentleman. me. Peterson and Alive. Dat was de nummer 31 tijd voor ons om dus achterom te gaan kijken naar eh, Ed Sheeran en Give Me Love. In de 14e week zakt hij drie plaatsen naar 40. 6 plaatsen verlies in de 14e week voor Bruno Mars, When I Was Your Man op 39. 8 plaatsen verlies voor Rihanna, Mickey Eco en Stay ondertussen wel 18 weken in de lijst en daarmee de langs genoteerde. Major Lazer samen met Busty Signal en nog veel andere. Watch Out For This, nieuw win op 37. 36 is voor eh, T.I., Kendrick Lamar, B.O.B. en de Chris Taptons. Memories Back Then in de tweede week omhoog van 39 naar 36. Een plaatsen verlies voor Avicii en Axu zakt in de negende week naar 35. Lana Del Rey, Young and Beautiful, vier, eh, twee plaatsen omhoog naar 34 in de tweede week. En Passai en A Gentleman nieuw binnen op 33. 11 plaatsen verlies voor Duke Dumont, Nigiu. In de dertiende week zakt het van 21 naar 32. Empire of the Sun en Alive net in de derde week omhoog van 35 naar 31. One Direction, Little Things, staan 15 weken in de lijst.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 En Avril Lavigne, Here's to Never Growing Up daarvoor. Die staat tussen drie weken in de lijst. Ging omhoog van 32 naar 28 alweer. de volgende, Bridget Mandler. Ready or Not in de vijfde week omhoog van 28 naar 25.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 Hey, sun is never going down. Oh, we have all Martin Zolvlek, The Caterers and Kyle. Hey, now! in de vierde week omhoog van 26 naar 22. 30, 10 plaatsen verlies in de 15e week. One Direction, Little Things. Train en Mermaid in de tweede week omhoog van 34 naar 29. Even Lavigne, Here's to Never Growing Up, staat drie weken in de lijst. Gaat van 32 omhoog naar 28. En ook 10 plaatsen verlies voor Pink, Just Give Me a Reason. Zak van 17 naar 27 in de 14e week. Daft Punk en Pharrell Get Lucky in de tweede week omhoog van 31 naar 26. Bridget Mandler, Ready or Not, vijf weken in de lijst, drie plaatsen omhoog naar 25. En vorige week 25, deze week 24 In de achtste week Lumineers, ho hey. Bastille, Pompeii in de vijfde week omhoog van 23 naar 27. Nou, andersom dus, hè, van 27 omhoog naar 23. En Martin Solvlek, hey nou, dus omhoog van 26 naar 22. Bon Jovi, Because Weekend staat 12 weken in de lijst, zak van 16 naar 21. En 20 is er voor ons eigen Nicky Romero. Samen met Nervo en Like Home plaatst dat ondertussen 7 weken in de lijst. En gaat dus twee plekken omhoog. Vorige week 22, deze week nummertje 20. Love the way they all keep talking. Everybody likes the sound. But no one ever hears me crying, crying out. I think you're saying We'll be right back. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de